Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een tegenvaller met het Janssen-vaccin. In Amerika hebben een paar mensen ernstige tromboseklachten gekregen... en uit voorzorg zijn ze daar gestopt met de Janssen-prikken. De maker heeft besloten om voorlopig ook niks aan Europa te leveren en eerst uit te zoeken wat er aan de hand is. Het is nog de vraag wat voor gevolgen dit heeft voor Nederland, zegt het RIVM. We hebben in Nederland nog geen ervaring met eh, het Janssen-vaccin. En eh, wij moeten dus eerst afwachten wat, ehm, nou ja, wat er daadwerkelijk besloten wordt in Amerika... en op basis van welke gegevens dat zo is. En pas dan kunnen we besluiten van wat betekent dat uh, mogelijkerwijs voor de inzet van het Janssen-vaccin in Nederland. Janssen is voor ons land belangrijk om uit de crisis te komen. Het kabinet heeft 11 miljoen doses besteld. En omdat je van Janssen maar één prik nodig hebt... kunnen er dus ook 11 miljoen mensen corona-proof mee worden gemaakt. Verslavingskliniek Trimbos waarschuwt voor donkerroze pillen met een Tesla-logo erop. Afgelopen weekend moesten zeven studenten in Nijmegen naar het ziekenhuis. Ze dachten dat ze Party Drug 2CB hadden genomen, maar kwamen in een lange hallucinatietrip terecht. Facebook heeft eind vorig jaar terecht een video verwijderd waarin een Zwarte Piet te zien was. Dat zegt een toezichtraad. De beoordelaars zeggen dat ze snappen dat Zwarte Piet een culturele traditie is die niet racistisch bedoeld is maar dat het gebruik van blackface wel een racistische karikatuur is. Zorgen bij de GGD Twente over minderjarigen die wel eens een biertje of ander alcoholisch drankje drinken. We zien dat er onder alle groepen, leeftijden, onder jongens, onder meisjes, van het VMBO tot HVO, dat overal vaker alcohol is geprobeerd. Ze denken dat het te maken heeft met corona. Jongeren zitten nu vaker samen bij iemand thuis in plaats van in de horeca. En thuis is er minder toezicht en sociale controle. Het weer nog, een mix van wolken en zon, maar ook nog een paar winterse buien. Het is een graad of 9. Ook morgen nog wat buien en opnieuw 9 graden.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 Hier is ze met Reach Out and Touch. Oh, yes I'm going Vervolgens luisteren we naar Walk With Me en daarna de titelsong van het album A Living in the Last Days. Het maakte mij een onvergetelijke indruk. favoriete album van de maand. Een boek was er al, maar nu is er ook de muziek. Het gebeurt zelden of nooit dat ik een verzamelalbum als album van de maand kies. Ook kies ik zelden of nooit voor een bluegrass album. Maar hier kan ik niet omheen. Mo Pitney met Suzanne, afkomstig van het album Industrial Strained Bluegrass. sing on a Friday night, drink a little beer, wishing Suzanne was here. Face like a summer sky, angel must have chose Suzanne like nobody knows. van mijn eigen persoonlijke afrekening met pijnlijke kwesties als ras, racisme, privilege, verzoening en individuele verantwoordelijkheid leidde tot het moment in de zomer van 2020 waarop eindelijk niemand zijn ogen kon afwenden van de waarheid van blank privilege in Amerika en de schade en het verdriet veroorzaakt door systematisch racisme, zegt Cash, de dochter van countrylegende Johnny Cash. You crossed on Brooklyn Ferry, not a boy but not a man. Left behind the Navy Yard and your father's mislaid plans. I was at the other ocean and I could not get away from the flurry of emergencies every single day There was cotton on the killing fields It blows down through the years it Sticks to me just like a burn it Fills my eyes and ears and all that came before me is not everything I am A girl who settled far too low in religion and that man The low ebb of the rocky soil The high tide of the trees the dust of men and thunderstorms, the parched and rolling sea. He's running through the killing fields just like a hunted deer. Impartial moon, uncaring stars, he falls when no one hears. runs on cypress trees cannot be washed away by mother's tears and gasoline and secrets unbetrayed. I know it's hard to hear these words, they sure are hard to say. But listen to the mockingbird who sings over their graves. The ripple of the life unlived, the ghosts of mice and men, the empty space of one man's heart and what he might have been. Saint Margaret, she looks over us, Saint Margaret and her kin. At the far edge of the killing fields, she stands there now and then. So goodbye to your navy yard, goodbye to my sea truce between the East and West and my Southern history. And goodbye to the killing fields, I'll break every single bough. Cause all that came before you, and all that came before me, and all that came before us not who we are now. De originele versie stamt uit 1964 en werd opgenomen door Johnny Wright. Highway 101 pikte de song op en scoorde er een top 10 hit mee in 1990. Walking, Talking, Crying, Barely Beaten, Broken Heart. listen, listen good. single van de Hightones, Champagne. De song heeft een moderne draai aan de klassieke door Bob Wills geïnspireerde swingmuziek uit Texas. Champagne. de maand. Met Modern Day Romance scoorde de Nitty Gritty Dirt Band in 1985 een nummer 1 hit. Nummer 1 Country Hit. We met on the highway She flagged me down Had a flat on her stingray With nobody around Well, I helped her out. She said, climb in. So I ditched my old truck just to see where the party would end. We spent the weekend in Reno in a honeymoon suite. Never saw the casino barely took time to eat. I never dreamed she would take me that far. But by Sunday, that lady had taken a hold of my heart. It's a modern day romance, a new kind of game with no time to slow said goodbye. Just a note by the phone. Said thanks for the good times, but it's time to move on. Well, I'm care. Sommige songs die ik schreef, sommige songs die vrienden schreven en een paar oude favorieten van mij. Aldus Sean Burns, waar een pandemie al niet goed voor is. Beans, bacon en gravy. Real Country zag ik Blackbird op tv en ik was zeer onder de indruk. Maar voordat ik zover ben om Wicked Song te draaien... luisteren we eerst naar de nieuwe single... When the Birds Start to Sing van Esther van Kommer. En Stumbled Into You, een oudje van The Secret Combination. Crossroads. Kees Dit was het blokje Country uit eigen land. My Girl Now is de voorloper van het nieuwe album, zijn dertiende, van Ted Russell Camp. Heet van de naald. staring off into the distance, wasting wishes on every falling star. But they'll burn out just like a birthday candle. And you end up standing right back where you are. What you're looking for is standing right beside you. So turn to me, don't turn and look away. I'm not the one who's here to tear your heart apart. Help you put it back together and be the ones who say she's my girl now. She's turning things around. She's done with being down. She's my girl now. Can't imagine if I never got your number. If we let the past get in the way if we never took the chance to save each other. Can't imagine where we'd both be today. She's my girl now. She's turning things around. She's done with being down. Is een topniveau. Luister naar Lee en Moemek met From Life's Other Side. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. other side She Loves the Man on the Radio. Dat heb ik weer, denk ik dan. Gelukkig hoef ik het zelf niet te verwoorden. Dat doen de Wright Brothers voor mij. Zometeen nog een uur country. First thing in the morning, she jumps out of bed, turns on the radio and gets her baby's fed, putting on her makeup to the she loves the man on the radio. Late to work again, she's driving fast as she can. Giving her a smile is her morning man. He's taking the requests from the girl on the go. She loves the man on the radio. She loves the man on the radio. She misses him so much every time he goes. time weekend out getting a tan. This hot country rockin' mama airway fan turns it up loud so the neighbors all know she loves the man on the radio. She loves the man on the radio.